They condemned Russia's reckless actions, which are escalatory, risk miscalculation and endanger lives. Allies affirmed yet again that our shared commitment to collective defense is unshakable. We do not want to see a continuation. Ook Polen, Finland en nog een handjevol andere landen zegt dat Rusland hun luchtruim heeft geschonden. Vannacht nog werd het vliegverkeer rond vliegvelden in Denemarken en Noorwegen stilgelegd vanwege drones. Mogelijk ook afkomstig uit Rusland. Het Openbaar Ministerie eist een boete van 20 miljoen euro tegen de NAM. Dat is het bedrijf dat jarenlang gas heeft gewonnen in Groningen... en dat in kleine hoeveelheden nog steeds doet in de Waddenzee. Volgens het OM heeft de NAM gevaarlijke afvalstoffen diep in de grond geïnjecteerd... in lege gasvelden in Borgsweer, in het noorden van Groningen. Dat injecteren leverde geen gevaar op voor mens en natuur... maar het OM zegt dat de NAM er niet de goede papieren voor had. En welke bruine beer gaat er dit jaar vandoor met de winst in de Fat Bear Week? Het jaarlijkse evenement in de VS staat op het punt van beginnen. draait allemaal om bruine beren die rondlopen in het Katmai National Park in Alaska. En de vraag is, welke beer krijgt de meeste stemmen? morning, it's survival of the fattest at Alaska's Katmai National Park. Behemoth brown bears packing on the pounds ahead of hibernation season. De beren bereiden zich voor op hun winterslaap en poppen zich van tevoren helemaal vol. Je kunt het als kijker allemaal meekijken via een livestream. Vorig jaar ging Grazer er met de winst vandoor. Vandaag is het stemmen weer geopend. De uitslag wordt volgende week bekend. Het weer, wat zon, wat buien en een gaatje of 17. Morgen blijft het droog. Er staat een zonnetje en het wordt zo'n 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in Noord-Holland... door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... zorgt dit voor 20 minuten oponthoud bij knooppunt Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost... een kwartier vertraging. Rijd je op de A10 Noord richting Haarlem... dan heb je bij knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten extra reistijd... En verder rijdt het langzaam op de N201 van Hilversum naar Uithoorn. Bij Loenersloot is de vertraging ongeveer een kwartier.